Ze zullen proberen hun geschillen op te lossen. Venezuela verbrak onlangs de diplomatieke banden met Colombia omdat het land als een bondgenoot van Amerika ziet. Nu Colombia een nieuwe president heeft, ziet Venezuela mogelijkheden tot betere relaties. President Santos gaf zaterdag aan de banden met buurlanden Venezuela en Ecuador te willen verbeteren. Bij de inauguratie van Santos was, als teken van goede wil, de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken aanwezig. Op de vliegbasis Eindhoven zijn de laatste militairen geland van de taskforce Uruzgan. Afgelopen week is de verantwoordelijkheid voor de Afghaanse provincie overgedragen aan de Amerikanen. Met de terugkeer van de Nederlandse militairen is definitief een einde gekomen aan de opbouwmissie die in 2006 begon. De militairen werden verwelkomd door onder andere de missionair minister van Defensie van Middelkoop. In Uruzgan zitten nu alleen nog een paar honderd militairen die belast zijn met het terughalen van het materieel. Een advocaat uit Iran die de steniging van een Iraanse vrouw probeerde te voorkomen... heeft asiel aangevraagd in Noorwegen. De man, Mohammed Mustafai, was bang dat hij door de Iraanse autoriteiten gearresteerd zou worden. Eind vorige maand vluchtte hij te voet, te paard en per auto naar Turkije. Daar kreeg de advocaat van de Noorse ambassade een visum voor Noorwegen. Hij verwacht dat zijn vrouw en dochter ook naar Noorwegen komen. De cliënte van de advocaat, een weduwe van 43, is veroordeeld tot de doodstraf door steniging. De vrouw zou na de dood van haar man relaties met andere mannen zijn aangegaan, maar ze zelf ontkent dat.